Benitski met het NOS-journaal. De vrouw uit het Friese Nijbeets die haar vier baby's doodde is veroordeeld tot 12 jaar cel. Dat is de maximale straf die Sietske H. kon krijgen. De rechtbank in Leeuwarden acht bewezen dat ze de vier baby's heeft omgebracht. Bij de eerste was het kinderdoodslag omdat ze verrast was door de gevolgen van de zwangerschap. Bij de andere drie was volgens de rechtbank sprake van een vooropgezet plan en dus kindermoord. Sietske H. krijgt geen tbs omdat ze weigerde mee te werken aan een psychisch onderzoek in het Pieterbaancentrum. Ook in Amsterdam ligt het openbaar vervoer volgende week een ochtend plat tijdens de spits. Op 13 mei rijden vanaf het begin van de dienstregeling tot half negen geen bussen, trams en metro's. Eerder besloot Rotterdam om volgende week woensdag te staken en waarschijnlijk zijn er ook in Den Haag werkonderbrekingen. De actievoerders willen dat het kabinet afziet van de verplichte aanbesteding en van 120 miljoen euro aan bezuinigingen. De Europese Unie wil dat er vanaf 2020 geen dieren en planten meer uitsterven. Dat staat in een plan van de Europese Commissie om biodiversiteit te stimuleren. De commissie wil onder meer dat EU-landen duurzamere landbouw en bosbouw bedrijven en dat ze meer verbindingen maken tussen natuurgebieden. Dat staat haaks op de Nederlandse plannen om sterk te bezuinigen op natuurbeleid en het aantal verbindingen tussen natuurgebieden juist terug te dringen. Veel klanten van KPN in Zuidoost-Nederland kunnen weer bellen met hun mobiele telefoon. Vanmiddag ontstond een storing in het mobiele telefoon- en dataverkeer. De storing in het netwerk is nog niet helemaal opgelost, maar volgens KPN hebben de meeste klanten er geen last meer van. Het weer, vanavond en vannacht is het helder met kans op lichte voorstaande grond. Morgen wisselend bewolkt met in het oosten hier en daar een bui. Het wordt ongeveer 14 graden. Vanaf donderdag warmer en zonniger. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 hoogvliet richting Vlaardingen. Tussen Kopend Benelux en Knopend Ketelplein 6 kilometer. Op de ring Amsterdam A10 tussen Geuswald en Knopend Koenplein 4 A15 Europort richting Rotterdam tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein 10 kilometer door een ernstig ongeluk.